En ze krijgen ook allemaal 500 euro bonus. Los daarvan kregen juffen en meesters er sowieso al wat bij... om de loonkloof met het voorgezet onderwijs te dichten. In Kerkrade in Limburg is vanmiddag mogelijk een lichaam uit een auto gegooid, zeggen getuigen tegen L1. Het zou een man zijn van tussen de 30 en 35 die flink was toegetakeld in zijn gezicht. Hij werd vlakbij het stadion van Roda JC op straat gevonden. De politie dacht eerst dat de man was aangereden en de dader was doorgereden. Maar dat blijkt dus toch anders te zitten. Het kabinet neemt nog even geen beslissing over de opening van Lelystad Airport. Pas over twee jaar geven ze er een klap op, bevestigen bronnen nadat RTL Nieuws er al over schreef. Er is ook nieuws over Schiphol. Daar mogen vanaf volgend jaar 60.000 toestellen minder opstijgen en landen. En Point of View, je loopt de Nijmeegse Vierdaagse... en je moet ongelooflijk nodig naar de wc voor een nummer 2... maar er is geen toilet te bekennen. Dan doe je het in de bosjes, denken elk jaar honderden wandelaars. Tot ergernis van bewoners langs de route. Het, het, het, het ruikt gewoon, het is verschrikkelijk. En ook jij ziet over wit papier liggen en, en zakdoekjes en noem maar op van alles. Maar echt honderden? Ja, honderden jaar. De organisatie van de Vierdaagse is een campagne begonnen om wandelaars te wijzen op hun eet- en drinkgedrag tijdens het lopen. Bijvoorbeeld niet te zwaar ontbijten en niet te veel water drinken in één keer. En als je echt moet onderweg, dan kun je naast de officiële toiletpunten ook altijd aanbellen bij iemand. Ja hoor, ik ga maar naar het toilet. U slaat extra wc-rollen in? Eh, extra wc-rollen en extra chloor en eh, dat allemaal. En dan nog het weer. Zonnig en warm. Maar vanuit Limburg komen nu wel wat buien binnen. Soms ook met onweer. Morgen overal regenachtig. Dan tussen de 22 en 25 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Namelijk Wild Flowers. Zo, First Flowers heet die, dat album. En dit stond er ook op Sticks and Stones zat een eh, eigenaardig en ook een beetje een, eh, ook wel eigenlijk een bijzonder videoclipje bij, bij dit nummer. Eh, maar ze hebben het druk schijnbaar nog steeds met de theatertournee rondom Fleetwood Mac. Dat, dat is toen onderbroken vanwege het uh, corona-verhaal. Maar goed, ehm, ze schijnen er nog steeds mee bezig te zijn. En zo af en toe hoor ik een vlak dat ze toch nog eh, bezig zijn... om hier en daar weer wat nieuw materiaal eh, te laten horen. Maar hoe lang dat gaat duren, dat weten we niet. Het kan best nog wel een achtjarenplan worden. Het, doet mij ergens denken aan iets met Beach Boys en weet ik allemaal wat. Het was schijnbaar ook zo'n heel legendarisch album waar ze ook jarenlang over gedaan hebben. Ehm, goed, dat uh, zeggende gaan wij eh, beginnen met deze Alternative FM van 23 juni. We hebben live muziek straks. Eh, mensen die op een beetje op de webcam van de gewone omroep mee zitten te kijken... die zien al de nodige bedrijvigheid. maar straks kun je het allemaal volgen, want live Blot... de winnaars van Popprijs Amsterdam 2022 krijgen we over de vloer... Dus die gaan eh, zo direct eh, spelen. Volgende week hebben we ook live muziek. Maar dan eh, is het in iets wat bescheidener vorm. Bovendien is het ook nog een radiocollega, namelijk Roy de Smet. Die komt volgende week onder de paraplu van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf langs. Dus dat is volgende week. En dan zijn we nog stiekem bezig met Rona Rona. Want daar had ik vorige week al een klein beetje een toespeling op gemaakt. Mailtje is verstuurd, maar de dame in kwestie heeft nog niet echt geantwoord. Eh, dan de muziek. Want er is best nog wel het een en ander te melden aan het nieuwe materiaal. Kafka komt eh, straks met een nieuwe single. En eh, datzelfde geldt ook voor Flora Sophie. ook met een nieuwe single. Morgen komen beide singles uit. Nou weet ik niet of het allemaal precies een primeur is of niet van Flora Sophie weet ik bijna wel voor 99% zeker dat dat een primeur is. Maar voor Kafka weet ik het zo net nog niet. Want het, eh, daar hebben ze een eh, professionele plugger achter gezet. En het zou zomaar kunnen zijn dat eh, er meerdere <laughs> mensen zijn... die vanavond die single al laten horen. Dus dat zou zomaar kunnen. Maar goed, wij hebben hem ook. morgen komt die single uit officieel. En zo krijgen we, graag hier en daar een beetje een inkijk geven... van wat er allemaal uitkomt. Bijvoorbeeld Jasper Schalks komt morgen met een album... Uh, Stand This Storm, dat, eh, dat is eh, dat album wat er al aan zat te komen. Had hij al iets over verteld toen hij hier bij ons in de studio zat. hetzelfde geldt ook voor Tamagotchi Paradise. Die komen met een EP-release. nou, en Noah Lorin en Benjamin Fro komen morgen ook met een EP. dat is naar aanleiding van die single Summer in Amsterdam. Remember Summer heet de EP officieel. En dan zit er ook nog een zwaar favoriet eh, een beetje in van onze burgemeester in dit dorp. Want die heeft er weer eentje gespot. Niet helemaal uh, onbekend eh, voor ons, tenminste. zeker niet voor mij. En zeker ook niet voor mijn collega ergens in ehm, de buurt van Rotterdam. Want die, eh, die, die eh, hakt al wat vaker met dat pijltje. En al helemaal niet bij de mensen van India zelf. Want dat eh, was al uh, gemeengoed in dat geval. Wil je weten welke band het is, dan zou ik gewoon maar even blijven luisteren. Nu, tijd voor Nederlandstalig werk. En de dame in kwestie heeft dat al vorige maand laten horen in Bakkum. Onder de sterren heet de EP en ehm, Milieu Miljoen voert het uit. En het openingsnummer van die EP onder de sterren hoor je nu. En dat is Disco Dier. ik vraag je om een sigaret. momenten worden soms korter en steeds korter. Daar gaat het eh, een beetje over Francis Alban Blake en Sunshine Stay. Daarvoor hoorde je trouwens eh, Milou Mignon met Onder de Sterren. Nou, de nieuwe single van Kafka, die is er ook. En eh, het is eigenlijk geen indie, maar meer country. Rock, blues. Is totaal eigenlijk niet echt Kafka. Vikings heet de, de nieuwe single. Don't waste your time looking back Don't you get trapped in happiness. It will get you afraid. Don't waste your time being sad. Everybody is insane. Love is only given to those who are willing to bow and pick it up. Go wild like Vikings. just not big enough, kid. Love is only given to those who are willing to bow. Pick it up, go out like Vikings. Paradise. 7 juli, dan gaan zij hun EP eh, e releasen in het patronaat. En dat eh, doen ze niet helemaal alleen, want uh, Elvira doet ook mee. En die dame die kennen we nog van de Rob Akda woord. leuk bruggetje, omdat dat een soortement van contest is. En de heren die wij straks... laten horen tussen 8 en 10. Die live komen spelen hebben ook iets met een soort van muzikale competitie. Eh, dat is met eh, de popprijs Amsterdam. Ze zijn er allemaal, alle vijf. Dus eh, ze hebben de verkeersdrukte overleefd. En ze gaan straks um, live plot een plucht spelen. Tenminste, dat zegt Daaf tegen mij net. Dus het klinkt ietsje anders dan je van de band normaal gesproken gewend bent. Maar zij hebben de popprijs Amsterdam 2022 gewonnen. Dus we hebben gewoon zwaar winnaars op bezoek. En dat is natuurlijk altijd leuk als je gewoon eh, winnaars eh, op bezoek hebt. Maar ja, ehm, dan om meteen in de woorden van Pepe Fischer te, spreken. Muziek is geen wedstrijd. Het is uh, appels met peren vergelijken. het is altijd leuk als je op een gegeven moment voor de publiciteit zoiets voor elkaar weet te krijgen. Dat straks. Ehm, maar we hebben dat straks dus nog. Maar we zijn ook bezig om een beetje een lijstje af te werken. En een van de, de nummers die vorige week ons gegund werd. Uh, want eh, een dag later werd die eh, uitgebracht. Is de nieuwe single van Rona Rode met Super You. En als het allemaal een beetje mee zit, dan hopen we er ook of op de eerste donderdag en anders op de tweede donderdag. En dan zal het nog een tijdje duren, want zij zelf gaat ook nog even op vakantie. En dan wordt het zomaar augustus. Dus dat is het verhaal van Rona Rode met een eventueel live optreden hier in deze studio voorlopig is het niet zover. Voorlopig moeten we het doen met de single. En het is weer een beetje echt, ja, jazz. En dat kan prima met, eh, met dit weer. have gone mm. stop for a moment in time Wishing one day that our freedom be mine Chasing a feeling Hey, sometimes I don't have a lot to say But in my mind it's not always that grey. Northern lights come closer so I don't have to close my eyes empty in the night. Empty voice if a shallow incline. But sometimes it is so easy to hide, to stay away from the outside. Didn't mind, or maybe like simply wanted to leave it behind. Be my guide, feel like it's time to spread my wings and the night what is mine. Cause I day fly. Butterfly past ook precies bij eh, het nummer wat we daarvoor hebben gedraaid... van Rona Rona met Super You. Zoals gezegd, eh, morgen komt het album van Jasper Schalks uit. Uh, is Americana. En een van de nummers die erop staat... is ook de laatste single die jij daarop uitgebracht heeft. En dat is Won't Come Back. I left you home crying What never gonna do. For the trouble we won't meet. And the bad times we won't go through. I'm tired of all these excuses. Which I said for sure. was ik gewoon te laat, hè? Ja, wat wil je dan? Eh, <laughs> jongens, eh, die willen water hebben. Water! <laughs> water! Goed, um, dat was dus um, Jasper Schalks. Dan maar even één om één. Want vorige week hadden we haar in de uitzending. En dat was eh, Wendy Moore. En haar nieuwe single die heet That's Not You. Don't think I have enough In the dark I'm out of sparks From the flame I kinda lost I'm almost ready to turn back now At the point of giving up Follow this broken compass on my knees and cry And the demons that I fight Count the worries in my eyes When it all starts falling apart And you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done Are you out of your mind? voice you run. Remember all the things that you've done. to find a light. Size van Elena May. 2012 eh, schijnt een beetje in eh, dit jaar een beetje als een soort rode draad door Alternative FM heen te lopen. Is het niet eh, Frank Bond met schuine streep Alaska Francis Alban Blake wat er doorheen loopt? Want ja, Alaska had in 2012 een debuutalbum uitgebracht. Actors and Liars, maar Ellen May deed dat ook met, eh, met een van haar albums in 2012. En eh, ze is weer helemaal terug met onder meer dit nummer. En eh, straks gaan we praten met, met Ganna om half negen. En dat was ook al in 2012... 13, zo'n beetje, dat, dat dat al een beetje speelde. Ehm, twee nummers dus. Wendy Moore hoorde je daarvoor met That's Not You. We gaan weer een beetje terug naar Zandvoort, want Wendy Moore komt uit Zandvoort. Deze twee jongens komen daar ook vandaan. En uh, sterker nog, ze wonen schuin tegenover mij in de straat. Siggy en Dins en Umbrella. niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Villa. Ook wij kennen badders in trainingskin, ik splash in Marbella. Ook ik en een splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Nu zit ze de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella. Oh Vella, Vella, we kennen van Vella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, Bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella. Op mijn ambarella, Ella barella, ella. Oh, ben, barella, ella. Oh, ben, barella, ella. Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is. Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee Is de laf die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift? Die druppels die voelen als bullets op mijn ambarella als het weer niet mee zit. Ik zit me overzeet op weg naar stage met de bus. Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust. Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud. Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug. Maar fella, fella, we kennen van fella. Ik had die regen druk, op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn Ik had die regen druk, mijn hier op mijn ambarella. Ella, op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, Op mijn ambarella, Op mijn ambarella, Op mijn ambarella, Op mijn ambarella, Op mijn ella gitaar zo mogen weer rood, want ik ren in de velden, mijn ogen zijn moe. Heb je problemen met mij, van Matimo of die steden, dus ze kom naar je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room. Zie me met jara, Niki Jamila, hier in mijn room en ze lijken met Jones. Ik wil niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Vella. Ook wij kennen paddels in training, skin, ik splash in mijn Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Dus die zit de shoes, Sharon, Nikki en ook Isabella. Oh Vella veel, we kennen van vella.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 Summer in Amsterdam, I need it in my life. Summer in Amsterdam, freedom on my mind. Summer in Amsterdam, said I need it in my life. Ja, morgen komt er dus een EP aan van Noah Lorin en Benjamin Fro. Daarvoor hoorde je trouwens Ziggy en Dins. En die eh, jongens die komen net als eh, Wendy Moore ook uit Zandvoort. En dat was een hip-hop nummer. Eigenlijk is het een beetje hip-hop met uh, zware Nederlandstalige rap hoe je het maar noemen wilt. En de single die heet Umbrella. En eh, zelfs collega Rob Harms die stond er verbaasd van... dat ze meer streams halen dan een hele grote bekende uit eh, die wereld. Ja, eh, zo werkt dat eenmaal. Maar goed, ik ben niet in de gelegenheid... om dat allemaal een beetje zo ja, te zeggen van bospopperij en noem maar op een tijdje terug alweer deze single eh, dat we die hebben laten horen. Maar ik vind hem uh, zo goed dat ik hem nog eens een keer gewoon uh, nog eens een keer afstof. The Gumbo Kings and Changes Somehow. I gotta get going, yo. I'll be on my way. The Sherman getting tired of this game. I gotta get going, y'all. I'll be on my way. I got a little too close to the flame. I need to make een beetje uitmikken met, uh, met de tijd. En uh, we kunnen er nog eentje doen. En dat is uh, Van Babs. En de reflectie die hoort tot aan het nieuws van ik 8 uur. Ik overdenk overdag hoe ik me overbracht. En hoe ik ook overkwam. Het overkomt mij. Mag ik meerdere versies van mezelf zijn? Maakt dat me minder mij? Ben ik bij een spiegel? Nou dan hoef ik dus niet alleen te zijn. Want ik praat met mezelf, je. Yeah. Praat met mezelf en de vraag die me kwelt, ja. Vraag die me kwelt, die zij zien, ben ik dat wel, ja. Yeah. Ben ik dat wel, ja, dat flexie vertelt me. Die vertelt me, het zicht heb ik niet, dat inzicht biedt iets Op die fiets, je beeld van mij zal nooit de mijne zijn Schijnt niet met de tijd bijgesteld te zijn Maar als dat beeld wat boeit, wat boeit dat beeld Merk dat ik er zwaar aan deel, te zwaar te veel Ik heb baat bij het beeld, wanneer ik reflecteer Een fout van mij corrigeer Niet alsof de tijd het leert, niet alsof beeld dat blijft, ik zweer.